de plannen. Reddingswerkers hebben hun werkzaamheden in Oklahoma in de Verenigde Staten zo goed als afgerond. Een brandweercommandant zei tegen de BBC voor 98% zeker te zijn dat alle overlevenden onder het puin vandaan zijn gehaald. Gisteren werden in het plaatsje Moor honderden huizen met de grond gelijk gemaakt door een verwoestende tornado. Er werden windsnelheden gemeten van ruim 320 km per uur. In totaal vielen er 24 doden. Het aanvankelijke aantal van 51 werd later naar beneden bijgesteld. Topman Nick Bakkels van het beveiligingsbedrijf G4S stapt op. Hij wordt door de aandeelhouders verantwoordelijk gehouden voor een aantal grote beleidsfouten bij het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld. Tijdens de Olympische Spelen in Londen leed het bedrijf 80 miljoen euro verlies. G4S zou 10.000 beveiligers naar de Spelen sturen, maar die waren lang niet allemaal op tijd opgeleid. Op het laatste moment moesten militairen worden ingezet voor de beveiliging. G4S draaide op voor de kosten daarvan. Ook de overname van branchegenoot ISS mislukte. Het Vaticaan ontkent dat paus Franciscus zondag probeerde de duivel uit te drijven bij een zieke jongen. In een verklaring na commotie in Italië zegt de katholieke kerk dat de paus alleen wilde bidden voor de jongen zoals hij dat vaker doet. Volgens deskundigen bij een tv-zender gebruikte de paus gebeden die bedoeld zijn om de duivel uit te drijven. En dat hij zijn handen op het hoofd van de jongen had gelegd. De tv-zender heeft inmiddels excuses aangeboden.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 and staying wise to you. Shady walks and midnight stars have showed me what to do. Kept my cool, this ain't no fool. You think you're messing with? I know how to keep you out, cause I that I can do get you, get you, get you way. again And it hurts to hear you're sorry 等等。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 hug like game. touch your soul. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. the Escalade, saw the gate to the ballet. Knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade. So you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but your heart's in mess. Think you ought to know? Doesn't matter if you're balling out of control. All that is that you treat me right. Give me all the things I need that my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 van verdriet. Wat zou je doen? Het ritme van Zandvoort. time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Waiting for the phone to ring. It's getting lonely living upside down. I don't even wanna be in this town. I'm trying to figure out the time zone's making me crazy. You say good morning.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 figure out the time zone's making me can't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 Een Amerikaanse senaatscommissie met democraten en republikeinen heeft met 13 tegen 5 ingestemd met een verregaande nieuwe immigratiewet. Het wetvoorstel zou 11 miljoen illegalen de kans geven om Amerikaans burger te worden. Tegelijkertijd wordt de beveiliging van de grenzen strenger. Ook worden de toelatingseisen voor mensen met een hoge technische opleiding versoepeld. De legalisering van illegalen illegale is topprioriteit voor president Obama. In juni praat de Senaat over de plannen. Reddingswerkers hebben hun werkzaamheden in Oklahoma in de Verenigde Staten zo goed als afgerond. Een brandweercommandant.